waarna koningin Maxima en de Utrechtse burgemeester Dijksma... het startsein gaven voor een groot lichtspektakel op de gerenoveerde toren. In de Spaanse stad Valencia hebben naar schatting 130.000 betogers... het aftreden geëist van de regio-president. Ze houden hem verantwoordelijk voor de catastrofale overstromingen van eind vorige maand. Zeker 220 mensen verloren het leven en tientallen worden nog vermist. Volgens de betogers had het regiobestuur veel eerder moeten waarschuwen voor het noodweer... en kwam de hulpverlening veel te laat op gang. Ook eisen de betogers in Valencia een strafrechtelijk onderzoek.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 Overigens zegt het team van Trump dat de strateeg niet namens Trump spreekt. In Beverwijk heeft de politie 800 kilo zwaar professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het was opgeslagen in een huis. In welke straat dat was, wil de politie niet zeggen. Wel dat het enorm veel schade had kunnen veroorzaken. En het weer vanavond en vannacht bewolkt. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Misschien in het zuiden wat zon. En het wordt 10 tot 12 graden.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 bragging while he's busy bragging. I never try to make him feel proud, proud, proud. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him feel proud, proud, proud. broadcasting worldwide. It's Intense Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. Once again with the ill behavior, can you feel it? Nothing can save it.